Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een jury in Brussel oordeelt dat zes van de tien verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Bij de aanslagen op Brussel Airport en in een metrostation kwamen 32 mensen om het leven. Meer dan 340 mensen raakten gewond. De bekendste verdachte is Salah Abdeslam, die ook betrokken was bij de bloedige aanslagen in Parijs. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland wordt komende dag weer groter. Voor zes van de dertien regio's is code rood afgekondigd. Onder meer in de regio Athene, op het eiland Evia... in het noordoosten van de Peloponnesos... en rond de noordelijke stad Thessaloniki. In de rest van het land is code oranje of code geel van kracht. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald van rood naar geel... Rodos is het zwaarst getroffen bij de bosbranden van afgelopen week. Zeker 10% van het eiland is door vuur verwoest. Op de bodem van de oceaan mogen voorlopig geen metalen worden gewonnen... die nodig zijn voor batterijen in elektrische auto's. Dat is afgesproken op een VN-top in Jamaica. De metalen liggen in de stille oceaan op een diepte van 4,5 kilometer. Winning leidt mogelijk tot verstoring van het zeeleven. De gemeente Eindhoven verwijdert 22 namen van het oorlogsmonument in het centrum van de stad. Het zijn namen van SS'ers en Nederlandse collaborateurs, zo bleek het onderzoek. De bedoeling is dat ze zijn verwijderd als op 18 september de bevrijding van de stad weer wordt gevierd. Verder worden de namen van ruim 150 oorlogsslachtoffers aan het monument toegevoegd.